Annette Schut met het NOS Journaal. De Duitse politie heeft een man opgepakt die ruim twee weken geleden een meisje voor een rijdende trein zou hebben geduwd. Het meisje van 16 kwam daarbij om het leven. Eerder ging de politie nog uit van een ongeluk, maar na onderzoek werden op de schouder van het meisje DNA-sporen gevonden van een man van 31. Het gaat om een afgewezen asielzoeker uit Irak. In België is afgelopen avond een man bevrijd die ruim vier uur vast zat in een windmolen. De man van 29 werkte aan het onderhoud van de turbine toen zijn arm in het tandwiel belandde. Het incident gebeurde bij een windmolen in de buurt van Genk, ten westen van Maastricht. De man zat op zo'n 100 meter hoogte. Hij werd uiteindelijk door de brandweer bevrijd en is naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet duidelijk hoe de man vast is komen te zitten. De Palestijnse autoriteit is zeer verbaasd over het intrekken van visa van Palestijnse vertegenwoordigers die naar Amerika zouden gaan. Ze zouden volgende maand naar New York afreizen voor een vergadering van de Verenigde Naties. Volgens de Palestijnse autoriteit is het besluit in strijd met het internationaal recht. Die roept de Amerikaanse regering dan ook op het besluit te heroverwegen. Het is ongebruikelijk. De VS wordt als gastland geacht om alle bezoeken aan het VN-hoofdkwartier te faciliteren. Tijdens de wedstrijd tussen Jong PSV en Jong AZ in de eerste divisie... zijn er tot twee keer toe gele en witte rookbommen op het veld gegooid. Omroep Brabant en het Eindhovense Dagblad melden dat het om een actie van supporters van Vitesse gaat. De Arnhemse club raakte onlangs zijn proflicentie kwijt... waardoor het uit de eerste divisie verdween en de fans zijn het daar niet mee eens. KNVB, dit is pas het begin, zo stond er op een spandoek.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 In the silence, I can hear their breaking hearts. just another notch on my guitar.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

in every way and forevermore and forevermore that's how you'll stay own belief, black and void in the sky. 106.9 FM. the house. uit Zandvoort. ZFM.